terugknokken. En Het is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. Mijn echt serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen.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 知道。 to hold on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 je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen. high. I feel good.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 ZFM.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 to the head and let me see you fly.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 Het onderzoek van de Rijksrecherche komt vlak voor het proces in Amsterdam tegen de terreurverdachte. Hij wordt beschuldigd van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. De omstreden mediawet die morgen van kracht wordt in Hongarije geldt ook voor buitenlandse journalisten. Een speciale mediaraad houdt voortaan in de gaten of er over Hongarije wel objectief en moreel verantwoord wordt bericht, zoals de regering het noemt. Kranten en websites die niet aan de regels voldoen kunnen hoge boetes krijgen. De Mediaraad krijgt het recht om journalisten en internetmedia wereldwijd te vervolgen. Binnen de EU zijn er bedenkingen tegen de nationalistische koers van Hongarije... dat vanaf morgen een half jaar voorzitter is van de Unie. De popsong die dit jaar het meest is gedraaid op de landelijke radiostations in Nederland is Hey Soul Sister van de Amerikaanse band Train. Het nummer was ruim 4600 keer te horen op de publieke en commerciële zenders. Dat blijkt uit de Airplay Top 100 van het bedrijf Soundoware, dat onder meer voor de muziekindustrie registreert welke muziek wordt gedraaid op radio en tv.